Het is in ieder geval duidelijk dat het de goede kant op gaat, zegt hij. We gaan heel snel met eh, vaccineren. Eh, we zien dat de besmettingscijfers geweldig dalen, de ziekenhuiscijfers geweldig dalen. Dat maakt dat we ook echt die volgende stap eh, aanstaande vrijdag kunnen zetten. Die gaat dan een week later in en we bekijken naar alle maatregelen eh, of ze nog nodig zijn. Waarschijnlijk gaan op 26 juni nieuwe versoepelingen in. Zo mogen er in de horeca, bioscopen, theaters en bij je thuis meer mensen komen. En als die mondkapjesplicht verdwijnt, dan komt dat te laat voor Thierry Baudet. Die werd vanochtend een vergaderzaal uitgestuurd omdat hij er geen droeg. Mag ik u verzoeken om of het mondkapje te dragen of anders de zaal te verlaten? Nee, het is eh, geen afspraak om mondkapje te dragen. Ja, was het er dus niet mee eens. Werd weggestuurd. Baudet kreeg eerder al een boete omdat hij gewoon handen schudde en mensen knuffelde. Ook weigerde hij zich te laten testen nadat hij ziek was geweest. De kosten voor een gehandicapte parkeerkaart verschillen nogal per gemeente. Op sommige plekken kost de kaart niets, terwijl je in andere plaatsen honderden euro's moet aftikken. Absolute uitschieter is Heerlen in Limburg. Daar betaal je 471,25 euro voor de kaart. Een paar kilometer verderop in Simpelveld is het 14,90 euro. Verdediger Matthijs de Licht is er weer bij, morgen tegen Oostenrijk. De Oranje International had last van zijn lies en mist het eerste EK-potje. Hij is dus weer fit en speelt ook meteen, hoorde verslaggever Jeroen Stekelenburg van de bondscoach. Eh, wil je ook eh, vertellen wie eruit gaat? Eh, nee, dat hoef ik nog niet te vertellen. Nee, maar in ieder geval gaat er iemand uit. Nee, er wordt over gespeculeerd. Logisch dat het Timber gaat zijn, toch? Gaan we morgen zien. Daar moeten we nog wel even op wachten. Oranje speelt morgen pas weer om 9 uur. Het weer volop zon en warm. 28 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Morgen kan het 35 graden worden, maar in de avond is er kans op stevige onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files bij Amsterdam op de A10. Daar heb je in beide richtingen zo'n 10 minuten oponthoud voor de Koentunnel. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting het zuiden. Daar is een rijstrook dicht. En ook stond er even een te hoog vrachtwagen voor de Koentunnel. Het veroorzaakte ook extra reistijd op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.